Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De lockdown wordt waarschijnlijk met drie weken verlengd. Want het gaat nog steeds niet goed met het aantal coronabesmettingen. Restaurants, kappers en musea blijven dus tot en met 9 februari dicht. En het kabinet kijkt nog naar groepsgroottes en het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen. Dat wordt misschien nog iets strenger. Deze mensen maken zich niet zo druk om. We vinden het vooral vervelend voor onze onze ouders. Die zijn wat ouder. En uh, een daarvan is ook alleenstaand. En ja, dan vind je het gewoon vervelend dat ze niet zo makkelijk eh, de kleinkinderen kunnen zien. Geen grote gevolgen, maar het blijft natuurlijk heel vervelend. Maar uh, helaas heel begrijpelijk. Voor mij verschillende dagen niet heel erg. Eh, alleen het weekend is het natuurlijk jammer dat, dat er weinig open is. Vinden kroegen en winkels die dicht zijn zelf ook heel jammer. Zij hebben het zwaar nu er geen geld binnenkomt. Bedrijven die het moeilijk hebben krijgen extra steun van het kabinet. Morgenavond is er weer een persconferentie. Een restaurant in Eindhoven was zo klaar met de coronaregels dat ze gisteren gewoon hun deuren open deden. Fuck it! Yes. We gaan open, we zijn open. Fuck it. Wij wachten geen dag langer. Volgens Omroep Brabant zaten de mensen te eten en stond er buiten een bord met de tekst... Geen mondkapje, geen probleem. De zaak heeft een waarschuwing gekregen. Er is een relletje aan de gang bij modeblad Vogue. Op de cover staat aankomend vicepresident Kamala Harris in een zwart pak met all-stars aan. Maar er was eigenlijk voor een andere foto gekozen. Zonder te overleggen met Team Harris koos het blad voor deze foto. Dat is helemaal niet gebruikelijk. Volgens sommige mensen laat dat zien dat het blad niets begrijpt van vrouwen van kleur. En het gaat in Groot-Brittannië helemaal niet goed qua coronabesmettingen. Ziekenhuizen liggen propvol met patiënten, vertelt correspondent Tim de Wit. Ook de afgelopen dagen zie je zeker bij de Londense ziekenhuizen... waar de situatie het ergst is, eh, lange wachtrijen van ambulances voor de deur. Er zijn verhalen dat op sommige plekken dit weekend ambulances... negen uur met een patiënt erin hebben moeten wachten tot ze aan de beurt waren. En ook tienduizenden artsen en verpleegkundigen zitten zelf thuis met corona. Om wat ziekenhuisbedden vrij te maken worden hotelkamers in Londen klaargemaakt voor patiënten. Die kunnen daar verder uitzieken en aansterken, zodat ze in het ziekenhuis meer plek hebben voor hele zieke patiënten. Het weer bewolkt, aardig wat wind en een graadje of 5. En moet je vanavond of vannacht de deur uit, neem je regenjas mee.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 this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know every storm a place, baby, we could go. I like your climax. It's so we no back.